Jobboot met het NOS-journaal. John Demjanjuk, die vanmorgen niet de gevangenis in. Volgens de Duitse justitie mag hij het hoge beroep dat zijn advocaat heeft ingesteld buiten de gevangenis afwachten vanwege zijn hoge leeftijd. Ook is er volgens de rechtbank geen gevaar dat de 91-jarige Demjanjuk vlucht, omdat hij als stateloze niet kan reizen. Demjanjuk werd door de rechtbank in München tot vijf jaar veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in het vernietigingskamp Sobibor. Nederland en Peru gaan gevangenen uitleveren. Dat betekent dat landgenoten die in het Zuid-Amerikaanse land zijn veroordeeld... mogelijk een deel van hun straf hier mogen uitzitten. Iedere gevangene kan daartoe een verzoek indienen bij de Peruaanse autoriteiten. Momenteel zitten er 117 Nederlanders vast, de meeste van hen in de hoofdstad Lima vanwege drugsmokkel. Het Koninklijk Huis heeft voor het eerst een jaaroverzicht naar de Tweede Kamer gestuurd. De Oranjes komen daarmee tegemoet aan het verzoek van de Kamer om meer inzicht te geven in de financiën en de activiteiten van het Koninklijk Huis. In het jaarverslag over 2010 staat bijvoorbeeld dat het Koningshuis Nederland vorig jaar ruim 38 miljoen euro kostte. Daarin zijn niet begrepen de kosten voor beveiliging, staatsbezoeken en onderhoud van paleizen. Die vallen onder verschillende ministeries. In Wiegen is een 89-jarige pater overleden die betrokken was in een misbruikzaak. De Salesiaan Jan N. werd in februari gehoord in een civiele zaak die slachtoffers hebben aangespannen. Hij heeft toegegeven dat hij meerdere minderjarige jongens heeft misbruikt in Terneuzen en wijswijk. Volgens een van de letselschadeadvocaten heeft het overlijden van de pater geen gevolgen voor de civiele procedure, omdat die gericht is tegen het bisdom Breda en de orde der Salesianen. Het weer in het oosten bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen geleidelijke opklaringen en wat zon. Maxima tussen 15 graden aan zee en 19 in het oosten. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A28 tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Hoevelaken. En op de A30 tussen knooppunt Maanderbroek en Barneveld.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 me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't go down so.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 And for us 你。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 steeds, jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds, wij wonen.